uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Man die tijdens de gijzeling in een supermarkt in Zuid-Frankrijk vrijwillig de plekje nam van de gegijzelde is overleden. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. President Macron prees de gendarme na afloop van de gijzeling gisteren als een held. Bij de gewapende actie in de supermarkt door een jihadist vielen gisteren twee doden. Eerder schoot de gijzelnemer een vrouw dood toen hij haar auto stal. De schutter werd bij de bevrijdingsactie door de politie doodgeschoten. President Trump probeert opnieuw transgenders uit het Amerikaanse leger te weren. Het gaat om transgenders die een operatie moeten ondergaan of die een hormoonbehandeling krijgen, zegt Trump in een nieuw memo. Het Witte Huis zegt dat de maatregel ervoor moet zorgen dat het Amerikaanse leger de vereiste mentale en fysieke voorwaarden kan stellen aan recruten. Noord- en Zuid-Korea zijn het eens geworden over nieuw overleg op hoog niveau. Het moet volgende week donderdag worden gehouden in de grensplaats Panmunjom, heeft Zuid-Korea bekendgemaakt. Het is de voorbereiding van de top eind april tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Het aantal mensen dat thuiswerkt is de afgelopen vijf jaar met 300.000 gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 3 miljoen mensen werken geheel of gedeeltelijk thuis. Mannen vaker dan vrouwen. Maar vrouwen hebben de achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Vrouwen die thuiswerken hebben in veel gevallen een creatief of taalkundig beroep. Bij mannen zijn het vooral ICT'ers. Zorgverzekeraars Nederland, Belangenvereniging Persaldo en de Vereniging Nederlandse Gemeenten willen strengere voorwaarden voor startende professionele zorgbedrijven. Nu zijn er geen diploma's of een verklaring van gedrag nodig om een zorgbedrijf te beginnen en dat werkt fraude in de hand. Zo zijn PGB-gelden geïnd van cliënten met een verstandelijke beperking zonder dat alle zorg werd verleend. Het weer bewolkt wat regen of motregen. In het zuidoosten ook wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Morgen een enkele bui. In het westen zon en dezelfde temperaturen.